Goedemiddag, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. De voortvluchtige Belgische militair Jurgen Konings is doodgevonden. Dat zegt de burgemeester van Maas-Eik, die hem vond. Het lichaam moet nog officieel geïdentificeerd worden, zegt correspondent Kisha Hekser. Hij is gevonden, als het hem inderdaad is, in het bos, het Dilversbos, vlak over de grens met Nederland. En het zou gaan om de burgemeester van Maas-Eik, Johan Tollenaren, die daar op een mountainbike aan het fietsen was. En opeens een hele sterke, penetrante lijkgeur rook. En daarna de politie die vond het lichaam. Daarmee komt er een eind aan de zoektocht naar de militair. Bijna vijf weken werd hij gezocht nadat hij onder meer een bekende Belgische viroloog bedreigd had... en er met zware wapens van het leger vandoor was gegaan. Het is vandaag Wereldvluchtelingendag. Op het strand van Scheveningen staan duizenden gedenktekens om de mensen te herdenken die bij hun vlucht omkwamen. Mensen die de tekens zien zijn onder de indruk. Bijna iedereen komt even kijken en eh, veel mensen zijn geëmotioneerd en geraakt door wat ze hier zien. Ehm, omdat dit natuurlijk ineens veel dichterbij komt dan een berichtje in de krant dat er 50 mensen zijn verdronken. Uh, elk teken staat echt voor één mensenleven. De afgelopen drie jaar kwamen zeker 440 kinderen en 9000 volwassenen om tijdens hun poging om Europa te bereiken. Op twee scholen in Israël moeten leerlingen weer een mondkapje op... terwijl die regel pas net vijf dagen geleden was opgeheven. Is omdat er tientallen coronabesmettingen zijn. Waarschijnlijk werden de scholieren besmet door nog niet geprikte Israëliërs... die in het buitenland de Delta-variant hebben opgelopen. Voor het eerst is er een Olympier bij aankomst in Japan positief getest op corona. Het is een coach uit Oeganda. Het team kwam als tweede Olympische ploeg aan in Japan met negen atleten en coaches, allemaal gevaccineerd en 72 uur van tevoren nog negatief getest. De besmette coach wordt opgevangen door de Japanse overheid. De rest van het team kon doorreizen naar het trainingskamp in Osaka. Het weer, veel, veel wolken, soms schijnt de zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt ongeveer tussen de 20 en 27 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB. In Noord-Holland loopt het vast aan de zuidkant van Amsterdam, want de A9 is het hele weekend in beide richtingen dicht. En daardoor is het wat aansluit op de andere wegen aan de zuidkant van de hoofdstad.